7 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Scholen in het speciaal onderwijs kunnen de toestroom van leerlingen niet meer aan. Ook kampen steeds meer scholen met wachtlijsten. Uit onderzoek van het radioprogramma Reporter Radio en de Telegraaf blijkt dat klassen overvol zitten. Speciaal onderwijs is bedoeld voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben... vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke of mentale beperking. Het lerarentekort zou een van de oorzaken zijn van de problemen. Steeds minder mensen zijn lid van een vakbond. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat het aantal leden de afgelopen drie jaar met ruim 100.000 is afgenomen. Het aantal vakbondsleden daalt voor het tiende jaar op rij. De daling zit sterkst bij de FNV. De grootste vakbond van Nederland heeft nu minder dan 1 miljoen leden. Vooral jongeren hebben geen interesse in het vakbondslidmaatschap. De Verenigde Staten willen toch weer militaire middelen in gaan zetten in Syrië. Dat zegt een functionaris van het Pentagon die anoniem wil blijven. Om wat voor middelen het gaat heeft hij niet gezegd. De Wall Street Journal schrijft dat het onder meer gaat om tientallen tanks. Twee weken geleden besloot president Trump om de Amerikaanse troepen deels weg te halen uit Syrië. Kort daarna viel Turkije het noordoosten van Syrië binnen. Een klein deel van de Amerikaanse troepen is achtergebleven om de olievelden te beschermen. Om tien uur vanochtend verzamelen journalisten zich voor de rechtbank in Rotterdam... om de gijzeling van NOS-journalist Robert Bas te veroordelen. De Rotterdamse rechtercommissaris heeft Bas vastgezet... omdat hij geen vragen wil beantwoorden als getuige in een lopende strafzaak... over de vergismoord op een GGZ-directeur in 2014. In Bolivia zit een president Morales uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Met bijna alle stemmen geteld heeft hij 47% van de stemmen gekregen. Ruim voldoende om zijn belangrijkste rivaal voor te blijven. Oppositieleider Mesa, de belangrijkste tegenkandidaat van Morales... zegt de uitslag niet te erkennen. Het weer vrijwel overal droog en af en toe breekt de zon door. In de loop van vanmiddag kan het vooral in het noorden gaan waaien.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 Sometimes you can smell the green if your mind is feeling fine. There ain't no finer place to be than running Lakeshore Drive. And there's no peace of mind the place you see riding on Lakeshore Drive. south on Lakeshore Drive, getting into town. Just slipping on my own LSD, Friday night trouble bound. It's Friday night and you're looking clean. The world you start the round standard from the Gold Coast back makes you show your pleasure bound. And it's four o'clock in the morning and all the people have gone away. Just you and your mind and Lakeshore Drive and tomorrow is another day. And the sun shines fine in the morning time. Tomorrow is another day. like it anywhere I found. Running south on Lakeshore Drive, getting into town. And just sneaking on my own LSD, finding that trouble bound.